Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De Marseillais heeft vorig jaar bijna 1500 valse reispapieren ontdekt. Het gaat om paspoorten, ID-kaarten en verblijfsvergunningen. Sommige landen komen vaker voor dan andere om nepversies van te maken. Italië, Griekenland, eh, Spanje, ook vanuit die reisroutes. Eh, ja, en die worden bijvoorbeeld gekocht. Eh, ook op internet zien we daar een levendige handel in. Telegram, dark web. Dus ja, er is een levendige handel bij mensen smokkelaars identiteitsfraudeurs met valse documenten. Het zijn er 10% meer dan in 2020 en dat is weer ongeveer evenveel als voor corona. Het zijn trouwens niet altijd neppers. Soms gebruiken mensen ook het paspoort van iemand die heel erg op ze lijkt. Het Oekraïense OM zegt dat er mensen uit Oost-Oekraïne die wilden vluchten onder dwang naar Rusland zijn vervoerd. Volgens Oekraïne is dat deportatie. Je correspondent Sander van Hoorn. Het bestuur van Mariupol zegt dat er alleen al 33.000 burgers vanuit die stad zijn weggevoerd naar door Rusland gecontroleerde gebieden of naar Rusland zelf. Eerder zei Rusland dat ze mensen uit Kiev en Mariupol de kans gaven om te vertrekken, maar dan moesten ze wel naar gebieden gaan die Rusland had ingenomen. Oekraïne zegt dat dat een oorlogsmisdaad is. Een automobilist van 24 in Brabant, die net zijn rijbewijs had gehaald... heeft er niet lang van kunnen genieten. Gisteravond moest hij zijn roze pasje inleveren... nadat hij met 170 km per uur over de A16 bij Breda scheurde. Ook haalde hij auto's rechts in. De jongen moet binnenkort een rijcursus doen. En een primeur voor Pita uit Rotterdam. Ze is de eerste dove tattooartiest van de stad. Het was al lang haar grote droom, maar het lukte maar niet om iemand te vinden die het haar wilde leren, vertelt ze via een tolk. Maar heel veel mensen zeiden, ja, ik heb geen tijd, dat is lastig, je bent ook doof, dat kost heel veel tijd. Dus ja, dat vond ik verschrikkelijk, want ik dacht, ja, waarom krijg ik geen kans, zeg maar? Hoezo niet eigenlijk? Ik snapte dat gewoon niet. En nu is het dus toch gelukt. Pita krijgt een opleiding bij een grote tattoo shop. Het weer in het noorden is het bewolkt en kan er een buitje vallen. Op andere plaatsen schijnt het zonnetje.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 We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip inside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your neck down.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 Jonger of ouder en altijd een hand voor een hand. Zo ruimte, zo zaad, het is voor. Zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent, hier is voor dat iedereen heeft. Ja, zo ruimte, zo zaad, het is voor.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 En met elkaar is het idee. We maken het allemaal samen in Zandvoort aan Zee. da porta picchita va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you.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 110 I guess I got what I wanted I never knew what I needed Leave it up to me to fuck it up without a good reason I know, I know that it was my own fault I never picked up that phone call Oh Lord, all these broke hearts But mine's the one bleeding Just me, myself, and I up what I wanted.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 Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over ons waken in ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA.